Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Wageningen is de eeuwige vlam ontstoken bij het monument Vrijheidsvuur... vlakbij Hotel de Wereld. Daar werd 66 jaar geleden onderhandeld... over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Vanuit Wageningen vertrokken na middernacht estafettelopers... om het bevrijdingsvuur over heel Nederland te verspreiden. Premier Rutte geeft vanmiddag om één uur het startsein... voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals... die in alle provincies worden gehouden. Er zijn foto's uitgelekt van het complex bij Abbottabad in Pakistan... waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Het zijn bloederige foto's van drie dode mannen. Bin Laden zelf is niet te zien. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris die de foto's zelf zou hebben gemaakt. Twee van de mannen op de foto zijn gekleed in traditionele Pakistaanse gewaden, de derde draagt een t-shirt. Er zijn geen wapens te zien. President Obama heeft besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. Ook wil hij niet dat de foto's als propagandamateriaal worden gebruikt. Eerder had CIA-chef Panetta gezegd dat hij verwachtte dat de beelden wel zouden worden vrijgegeven. Archeologen hebben in grotten in het noorden van Spanje schilderingen gevonden die waarschijnlijk zo'n 25.000 jaar oud zijn. Het zijn roodgekleurde afbeeldingen van paarden en handen. Ze werden per toeval ontdekt. De archeologen waren in de grotten op zoek naar sporen van oude nederzettingen. Ze hopen in de grotten ook nog resten te vinden van gebruiksvoorwerpen en gereedschap. Het weer, vannacht is het helder, landinwaarts gaat het licht vriezen. Overdag volop zon, maxima tussen 15 graden op de Wadden... tot 20 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Paul van Gelder. En bij afwezigheid, uh, hij is met vakantie, van Roel Koeners. Van 2 eh, tot 4 Paul van Gelder, van 4 tot 6 Hubert Mol. Eh, Roel Koeners is er volgende week weer. Teenager's mother, don't turn gray. Don't think your Johnny's gone astray. Why would I stop to roll and rock? You know it's not a sinful way. Teenager's mother. same thing you used to do yourself. That rockin' music you call bad was just about all Johnny had. But with a shout, you threw it out, and so you made your Johnny sad. Teenagers, mother, are you right? does the same thing that's worrying you's the same thing you used to do yourself. Did you forget so soon how much you love to do Charleston? And when you were young, out on a date, didn't you ever come home late? Now we won't say who's right or makes you glad. And you are only young so long. Teenagers, mother, are you right? Teenagers, mother, are you right? Cause the same thing that's worrying you's the same thing you used to do yourself. Do yourself. Cause the same thing that's worrying you's the same thing you used to do yourself. yourself, do yourself. <laughs> Het blijft mooi. Eh, ja, een strak orkest is in elk geval. Bill Haley en his Comets, Teenager's Mother. Ze op een knotsgekke driedubbel cd voor moederdag. Binnenkort weer moederdag natuurlijk. En er staan, nou het is meer oma, een oma's plaatje. Want er staan hele oude dingen. Al Johnson, eh, My Mammy en dat soort dingen. Hank Williams bijvoorbeeld. Jimmy Rogers, Eddie Arnold, Fred Scruggs. En, alles door elkaar. <laughs> wel leuk eigenlijk. Dit is ook zoiets, maar dan een beetje eenzijdiger als je het zo wil noemen. Wel heel erg prachtig uit New Orleans voornamelijk. Scratch That Itch, Hip Shakers Volume 2. En eh, er staan onder andere dingen op van Hank Ballard. Hank Ballard en de McNiders. What is this I see? is gonna drive poor me insane. What's your name? your name? What's me insane. What's your name? name? What's your name? What's Your Name, moet ik het wel goed zeggen. 1964, Hank Ballard, Midnight Met King labeltje. heel veel King en Federal opname op die eh, nieuwe cd Scratch That Edge, Hipstakers Volume 2. En dan live in de studio. Laat ik ze gekke, korte you, stellen. How old are you boys, if I might ask? I'm, uh, I'm 25. 25? I'm 29. 29, mm-hmm. okay. Yeah. So that, that's young, doing this old-timey music. Mm-hmm. Yep. Why do you do that? <laughs> uh, there's just something about it, I guess. I don't know. It just uh, really resonates with us, I think. Uh -huh. With me, anyway. Yeah, and it's timeless in a lot of ways. So uh. there's people a lot younger than us playing. It, you know. yeah. if you could play for, let's say, 20,000 people, would you prefer that? or <laughs> I don't I don't think I would prefer 20,000. that might, yeah. I don't think our music would uh, translate terribly well to 20,000 people. Maybe the money's better. So. Uh, that could be, could be true. <laughs> sails the sea. She longs for mine, she longs for me. She's on her way across south of Spain. She says the water keeps her sane. My love, she often sails, she has no wings to fly. Put some wind up in that rigging love, she often says she looks for reasons why. With the wind all fleeting like the day. does fall, the way it rolls, curls one and all. She lights the way from east to west, my heart still beating in her chest. My love, she often sails, she has no wings to fly. Put some wind up in that rigging and hold on. She often says she looks for reasons why. with the wind all fleeting like the day. will I hold my love once again? My love, she often sails, she has no wings to fly. Put some wind up in that rigging and hold on. My love, she often says, she looks for reasons why. But with the wind all fleeting like the deep last CD, The Holy Coming of the Storm. Mm-hmm. Uh, is it religious, religious or? Uh, it's not. It <laughs> sounds it sounds like it, but it's mm-hmm. Uh, maybe even a little more literal than it seems. Mm-hmm. Uh, it's uh, it. Uh, I was <clears throat> I was literally talking about in in the Southwest in the states we get big huge thunderstorms and flash floods and the floods usually come before it starts raining wherever you are in the in the bottom of the valley because mm-hmm. it'll be raining up in the mountains, mm-hmm. and then we'll have a flash flood even though it's sunny, and then the storm will come after that. So uh-huh. that's what I was kind of referring okay. to. Yeah. Kay Halen Eli and Spela. Life live uh, in Nederland. De laatste cd is niet religieus, zei hij. Eh, het gaat meer over het weer en de halve zonsvloed... die soms in het zuiden van de Verenigde Staten eh, <laughs> bezig is. Eh, ze zijn niet bezig met een groot publiek. En het zijn nog jonge mensen die met deze muziek bezig zijn. Zelfs teenagers tegenwoordig. Het is ongelooflijk. Vrijdag 6 mei spelen ze in Café de Amer in Amen. Zondag 8 mei in de Taverne De Wagen in Haarlem. zaterdag spelen ze ook ergens in Amsterdam, geloof ik. Woensdag 11 mei in Grand Café Cinetoon in Amsterdam. Donderdag 12 mei mei Theater de Wegwijzer, nieuws in Sint-Joosland. Eh, vrijdag 16 mei cultureel podium aan in Ottersum. Zaterdag 14 mei live het de Nix in Enschede. En maandag 16 mei meneer Frits in Eindhoven. Heb je nog vragen, dan eh, kun je eh, via de website even mailen naar mij Dan zal ik alles duidelijk naar je toesturen. Komt-ie? Nee, hij komt niet. <laughs> gaan we nog een keer proberen. Wacht even. Gaan we... <clears throat> Even de cd nog een keer poetsen. En dan komt hij Chris Barber. Mooie nieuwe cd. Memories of My Trip. Dus de Boston Tea Party. Verschrikkelijke partij, maar mooie muziek. Mm-hmm. Wat je al niet kunt doen met een contrabas en vingerknippen. <laughs> Barber, Chris Barber. Memories of My Trip is een nieuwe cd, een uh, dubbel cd. En eh, dus er zitten ook mensen bij, uh, Amerikaans mensen, Brown, Brown McGee en zo. ja, die ze eh, vereerden. En dat waren eh, ja, mensen die eh, geëerd werden door de jazzjongens... en ook door de rock'n'roll jongens. In het boek van Keith Richards komt dat een beetje voor. In de vijftig jaren was een beetje oorlog tussen die twee. Omdat er te weinig ruimte was. Er was heel veel, maar ja, toch te weinig ruimte om te spelen. En de jazzjongens die, die hadden natuurlijk de... de cafés in bezit, zeg maar. Tussen aanhalingstekens dan. En de rockjongens wilden ook optreden. Dus vandaar. Maar ze konden het uitstekend met elkaar vinden later. Ian Siegel, nu we daar toch niet over hebben, is een eh, Engelsman. En eh, die heeft ook een nieuwe cd uit. De Young Sons in Amerika opgenomen. Daar staan mooie dingen op. Onder andere deze Carries Night Out. Segel. Opgenomen bij... Eh, <laughs> I think you do one more time, get it tight, tight like that, but we got the feel on that, yo. <laughs> Nog niet strak genoeg. Eh, opgenomen bij de familie Burnside. Eh, en ja, die hebben ook weer wat nieuws gemaakt met de North Mississippi All-Stars. Ook toevallig. Kwam ook deze week uit Nederland. Keys to the Kingdom heet die. Daarvan uh, O oh met Elvin Youngblood Hard. Verder doen op die uh, cd mee Cooter, Spooner Oldham, Mavis uh, Staples en Gordy Johnson. That old my dead and gone. now from the director of Gone in 60 Seconds. It's Done in 60 Seconds. Oh, oh Doris. Oh, Doris. Yes, oh. yes. Oh, oh, that was great. I'm going to go fix myself a sandwich. See ya. Damn you, Elmer. Done in 60 Seconds. Don't even bother to get popcorn because the movie's too short. van de nieuwe cd van Elon Jewel. Queen of the Minor Key werd voorafgegaan door de nieuwe North Mississippi All-Star cd. Keys to the Kingdom, waarvan ik draaide. Oh Cannonball met Elvin Youngblood Hart op de voorgrond. Twee eh, eh, namen uit, eh, uit Engeland, Katie Light en uh, The Web Sisters. gaan ze allebei draaien, door elkaar. Wordt leuk, luisteren. Prachtig. Hey, winter lightning. Where you going with those One look from you, babe, can cut me down to size. One look from you, babe, destroys and purifies. It's only me, it's only you. Hey, winter lightning, what you doing hanging? to be a oh, oh, oh. shadow. Oh, oh. Twee nummers van Katie Light, Winter Lightning en eh, One Sweet Kiss. En daartussen de Web Sisters, Savages, nieuwe cd, uh, Dark Sky. Mooi uit Groot-Brittannië. Dit komt weer uit Amerika. Tokyo Rosenthal, Who Was That Man? Little old man Your eyes miss what they saw no spring left in your paw. ride seems so sure. Little old man, oh, we brought you to our home. From the cage to your throne. Can you know how we feel? you times old man. Can you bring me on mouse? let me chase you around the house. Play the game one more time. his soul. No spring left in your paws. Our ride seems so short. double twenty, that means forty. Make a noisy entry, act it's like a big child. I got such, well, you know what I want to say. Hot march that tempo, sure it's hot that way. I bet a dime, guess a donut. All the dancers they may come and go, but when you're in the zonky, you will want it to stay. Música getting loose, get honky tonky is a good excuse let your feelings run wild. Shake your feet a plenty, don't be haughty. Work a double twenty, that means forty. Make a noisy entry, act just like a big child. I got such, well, you know what I want to say. Hot march, that time, for sure it's hot that way. I bet a dime, guess a donut. All the dances they make come and go, but when you're in the sun, you will wanna stay. Toch een stuk leuker dan de Dutch Swing College Band. Bij ons in Enkhuizen heb je zo'n oud bandje. En er zit een man in die eh, heeft al jaren een eh, radio- en tv-zaak en zo. En zijn zoon zit ook in die band. En als je hem die ziet swingen, ongelooflijk. De man is ook al 65 eh, of zo. Zo heeft de grote trombone, zo'n schuiftrompet. weet je. Prachtig! De Big Easy Rascals noemen ze zichzelf. New on the jazz scene. Hun nieuwe cd, Zonky, staat erop. Een ja, heleboel oude dingen van de oude jazzjongens. Sidney Bechet, uh, Gershwin doet trouwens ook nog eh, een duit in een zakje als componist. <laughs> Daarvoor Tokyo Rosenthal, Who Was That Man? Nieuwe cd, Little Old Man draaide ik ervan. Dit is ook gloednieuw, nu we het daar toch niet over hebben. Diana Jones, High Atmosphere. Over Arimu, Arimu meneer, poverty. empty hand and icy feet. The bed's so cold I cannot sleep. In the arms of poverty. Busy being born or die. You have left your children cry. sons and daughters Poverty, Poverty. High Atmosphere van Diana Jones. Eh, Mary Gaucher is een groot vriendin van haar. Poky Lafarge binnenkort live eh, heb, ik, eh, heb ik hem, hoop ik hem te hebben. En hij toert dus in Nederland op het ogenblik. Popular Lafarge uit Louisiana en de South City 3. Middle of Everywhere is een prachtige cd. Luister maar naar dit nummer. Sunny. side of the street. One heart giving up to another, but it wasn't enough. Three years is all we had. Not forever, it's too damn bad now. Five days in a row. Six pack from the liquor store. Seven days in a week from hell. Eight times I wished you fairly well. Goodbye. It's getting cold outside. The leaves are falling. I'm standing in the rain. Can't you hear me calling? Soon enough, though, I will be far away from misery, just standing on that sunny side of the street. Hello, heaven, give me 309 862 8095. That's a number to a brand new gal. You got to get me about this world, cause I can't take another love affair. Won't you shine a little light down here? If I don't stop and put it down. They're gonna be putting me in the ground. That's not good, man. It's getting cold outside, leaves are falling. I'm standing in the rain. Can't you hear me calling? Soon enough, though, I will be far away from misery, just standing on that sunny side of the street. said, sitting on that sunny side of the street. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, het levende bewijs dat akoestische muziek heel erg kan zwingen en hard kan eh, klinken. Ook South City 3 eh, eh, heet, heet de band. Sunny Side of the Street draaide ik ervan. Deze, geloof ik nog niet gedraaid. In ieder geval de Blind Boys of Alabama, Take the High Road. Er staan diverse mensen op die, eh, die aan meedoen. Willie Nelson onder andere. En de Oak Ridge Boys. Take the high road zelf. When you feel like there's nowhere to go. Get up and take the high road. When you feel like you're all alone. Get up. and take the high road. Oh, no. Take the high road through the valley. Take the high road through the valley. Take the high road. To the valley if you want to reach the promised land. Leuke club. Ook al ben je blind, ook al ben je astmatisch, je kunt er altijd bij. Het Blind Boys of Alabama, Take the High Road. En daarvan dus Take the High Road met Oak Ridge Boys. Zometeen tussen 4 en 6, Hubert Mol, ik ben er, weet ik veel weer. Uh, volgende week zit uh, uh, Roel Koeners hier weer van 2 tot 6. Ga eruit met een stukje van Joe Bonamassa, Dust Bowl. Daarvan deze hele mooie Black Lung Heartache. Bye bye. is made of dirt. Of this earth I traveled like a shepherd and his herd.